7 uur. Michel Koenen met het eenheid in Schaarsbergen verlaten... na aanranding, pesterijen, afpersing, mishandelingen... en een verkrachting tijdens de ontgroening. Dat meldt de Volkskrant. Vier militairen uit dezelfde eenheid zijn gestraft door Defensie. Een van de soldaten zegt in de krant dat er een hele groep over hem heen plaste... en dat de sergeant daarom moest lachen. Ook zouden er meerdere keren een doorgeladen wapen op ze zijn gericht... Na een intern onderzoek deed Defensie aangifte. Het Openbaar Ministerie is toen geen strafrechtelijk onderzoek gestart... omdat geen van de soldaten aangifte wilde doen. Twee weken geleden heeft een van de slachtoffers dat alsnog gedaan. Aung San Suu Kyi heeft de deelstaat Rakhine bezocht. Het is het eerste bezoek van de leider van Myanmar sinds het oplaaiende geweld in augustus... leidde tot een massale vluchtelingenstroom van de moslimminderheid Rohingya... Om veiligheidsredenen wilde een woordvoerder niet zeggen naar welke plekken Suchi reist. De regering van Myanmar kondigde ook aan dat er een plan komt om de gevluchte Rohingya te laten terugkeren. Nederland is gekelderd op de ranglijst voor landen met gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan dit jaar op plek 32, vorig jaar was dat nog plek 16. De ongelijkheid in inkomen en politieke macht is hier zelfs toegenomen, blijkt uit de lijst van het World Economic Forum. En net als vorig jaar voert IJsland de lijst aan. Het honkbalteam LA Dodgers is er niet in geslaagd om de World Series te winnen. De ploeg met de Nederlandse pitcher Kenley Jansen ging in de allesbeslissende wedstrijd met 5-1 onderuit tegen de Houston Astros. Voor die ploeg is het voor het eerst in de geschiedenis dat ze de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie wint. Het weer nog. Soms breekt de zon even door. In de loop van de dag trekken wat buien vanuit het noorden over het land. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, 3 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. Op de A4 richting Amsterdam, 4 kilometer tussen knooppunt Ippenburg en Dorp. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Velsen en Rotterpolderplein 5 kilometer file met een kwartier vertraging. dat komt door een ongeluk. Bij knooppunt Rotterpolderplein zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 richting Rotterdam staat 2 kilometer file eh, bij Hardingsveld-Giessendam. En op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht.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 Drinks, la la la. wheels of heaven. internet. www.zfmzandvoort.nl Het ritme, van ZFM. we go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.